Maar ook in de rest van het land is het gevaarlijk, vertelt hij. In Odessa zijn er drie drones zijn er geraakt. Mykolaiv daar, ook in het, eh, in het zuiden, zijn er vijf drones. Ze zijn er allemaal neergeschoten. Dus eh, ja, eigenlijk kan je wel zeggen dat heel Oekraïne op dit moment weer onder vuur ligt. De gemeente Zutphen gaat dik 300 huizenbezitters helpen met het verduurzamen van hun koophuis. Het gaat om inwoners die te weinig verdienen om de stijgende energierekening te betalen. De gemeente hoopt dat de gasrekening voor die mensen met bijna een kwart omlaag gaat door de huizen beter te isoleren. Ajax moet het morgenavond tegen Napoli zonder Divine Rens doen. De rechtsback is geblesseerd en blijft achter in Amsterdam. Ook Dusan Tadic doet niet mee. Hij is geschorst, al is hij wel met de selectie meegevlogen. De uitwedstrijd tegen Napoli is belangrijk voor Ajax. Thuis verloren ze met 1-6. En sommige hulpverleners in de jeugdzorg zijn begonnen aan hun wekenlange staking. De werkdruk ligt veel te hoog en de werkomstandigheden zijn soms schrijnend. Marloes was jarenlang jeugdbeschermer. Inmiddels is ze van baan veranderd binnen de jeugdzorg. Voor haar was de maat ook vol. Ja, als je het aan mij vraagt, gericht op de jeugdbescherming... is het probleem te hoge caseload. Dus eigenlijk heb je te weinig tijd voor je gezinnen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat er goede nazorg is... na heftige gebeurtenissen voor zowel de jeugdbeschermer... ook voor het gezin. Het weer, in het noorden wolken, in het zuiden vooral zonneschijn. 15 of 16 graden, dus een lekkere herfstjas is genoeg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Files staan er nog op de A2 richting Amsterdam... tussen Maarsen en Breukelen, 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is zo'n 10 minuten.